Kees Groot met het NOS-journaal. Bij drie bomaanslagen in Bagdad zijn volgens de autoriteiten zeker 69 mensen gedood. Tientallen mensen raakten gewond. De aanslagen vonden binnen enkele uren van elkaar plaats op markten in Sjiïtische wijken. De bloedigste aanslag was op een markt in het noorden van Bagdad. Daar ging eerst een autobom af. En nadat omstanders en hulpdiensten waren toegesneld om slachtoffers te helpen... blies een zelfmoordterrorist met een bomvest zich op. 34 mensen kwamen om, 75 mensen raakten gewond. Het Internationaal Olympisch Comité heeft bekendgemaakt dat 31 deelnemers aan de Olympische Spelen van Peking in 2008 alsnog positief zijn bevonden. Het gaat om nog niet bij naam genoemde sporters uit zes takken van sport en uit 12 landen. Het bedrag, bedrog kwam aan het licht nadat een groot aantal dopingmonsters opnieuw werd getest. Binnenkort zullen ook de resultaten bekend worden van nieuwe tests van monsters van de Spelen in 2012 in Londen. Beveiligers op Schiphol beginnen hun acties voor betere arbeidsomstandigheden later deze week met een korte werkonderbreking. Gisteren liet de luchthaven een ultimatum van de FNV verlopen. De bond wil dat er meer beveiligers komen en dat de werkdruk omlaag gaat. Ook moet er een aanpak komen van het hoge ziekteverzuim. De werkonderbreking zal maximaal een uur duren, zegt de FNV. Geven Schiphol en de beveiligingsbedrijven geen gehoor aan de eisen van de bond. Dan volgen vaker en langere werkonderbrekingen. De Raad voor de Kinderbescherming wil zo snel mogelijk alles weten over de baby die door de moeder is afgestaan aan vrijwilligers van de Vondelingenkamer. Dat gebeurde vorige week. Het was voor het eerst in Nederland dat vrijwilligers van de stichting Beschermde Wieg een pasgeboren baby ophaalden bij de moeder.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

she moves. And everybody's watching her, but she's looking at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 of the shade.